uur. Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Slachtoffers van de toeslagenaffaire kunnen eenmalig 5000 euro van de Belastingdienst krijgen als ze hun bezwaar intrekken. Het gaat om ouders die een bezwaar indienden over de compensatie die zij al eerder aangeboden kregen. Het zorgt voor een boel vertraging in de zaak. Mijn nieuwsuurcollega Bas Lecointre weet meer. Wat ze dus merken is dat eh, mensen dus steeds bezwaren indienen. En dat gaat bijvoorbeeld over de hoogte van compensatie. Maar wat ook gebeurt is dat mensen hun dossier willen inzien. En eh, daar gaat het vaak fout, want de diensttoeslag heeft heel veel moeite met die dossiers aanleveren. Hoogleraren en advocaten vinden het plan om gedupeerde ouders af te kopen maar niks. Een medewerker van de GGD in Brabant heeft vier jaar als neparts gewerkt. De man was niet officieel als dokter geregistreerd... maar werkte wel jarenlang als basisarts. Hij werkte vooral met kinderen en hield zich bijvoorbeeld bezig met vaccinaties en groei. Het zou met bijna 2000 kinderen zou die hebben gewerkt. Er zijn trouwens geen meldingen van grensoverschrijdend gedrag. De GGD heeft de man ontslagen. Honderden kajakkers in België zijn in de problemen gekomen. In twee uur tijd steeg het waterpeil van de rivier, de Lessen in Wallonië, anderhalve meter. Er waren toen 600 mensen aan het kajakken, vooral scholieren. Een aantal van hen sloeg om en raakte onderkoeld. Twee jongeren zijn naar het ziekenhuis gebracht. En een klein goedmakertje voor duizenden hardlopers... die dit weekend door de warmte niet meer mochten starten bij de Dam tot Damloop. Ze krijgen een kwart van de prijs van hun kaartje terug... en mogen kiezen of ze het geld nu willen hebben... of als korting op een startbewijs voor volgend jaar willen hebben. Deze loper kon nog wel starten, maar het viel hem wel zwaar. Het was veel te warm eigenlijk, Zeker als je wat sneller begint, dan, uh, en die zon komt erbij, ja, dan gaat je hartslag gelijk wel omhoog en dan ben je eigenlijk al snel, ik ben snel klaar dan. Door de hitte werden veel hardlopers onwel. Ambulances moesten ruim 50 keer uitrukken. Dan nog het weer. Vanavond buien en kans op onweer. Morgen opnieuw een wisselvallige dag met kans op zware windstoten. Een graad of 15 wordt het dan.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 I got cash, now help me spin it. Don't worry if you're broke, I'll fix it. Like a flight, then blow you up wicked. Got the ingredients you need me to mix it. So baby, let me go to work. I'll show you how I go to work. Have the whole thing sold up like a shirt. Give me a chance to show you. Spend some time, I need time to know you. After that, we're in like the new jack swing.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 Ze moeten dan wel hun bezwaren intrekken. De compensatie van slachtoffers loopt vertraging op vanwege de vele bezwaarschriften van ouders. Oekraïne krijgt een steunpakket van 8 miljard dollar van de Verenigde Staten. President Biden kondigde de levering aan van meer wapens en munitie. Het is niet duidelijk of Kiev de wapens ook op Russisch grondgebied mag inzetten. De GGD West-Brabant laat onderzoeken hoe het kan dat een arts zonder registratie aan het werk is gekomen bij de organisatie. De neparts werkte vier jaar lang met zo'n 1900 kinderen. Het weer, veel wind en hier en daar felle buien. Vannacht vooral aan de kust. Morgen onstuimig bij zo'n 15 graden. mother fat beats. Cause not many people know the meaning of peace a man say he packing a piece, you better run.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 Does it make you smile? Do you think of me? subway. But we made it, baby. Facing the bad times with a smile. Here we are, and we're growing strong. It's legit, you know it's a hit when the Neptune's on the doggy dog finna spit.